Veel oppositiepartijen in de Tweede Kamer wilden het al niet. De regeringscoalitie en de oppositie zijn nu al dagen aan het onderhandelen. Collega Noeska van der Meijden in Den Haag zegt dat er beweging in zit. De coalitie die stelt op dit moment voor om inderdaad die langstudeerboete van tafel te houden. Dat is heel belangrijk voor eigenlijk alle partijen hier aan tafel. Ook willen ze de bezuinigingen op de maatschappelijke diensttijd grotendeels terugkeren. Dat is dan weer heel belangrijk voor de christelijke partijen. En willen ze toch meer geld investeren in leraren, salarissen en in onderzoek. Het schrappen van sommige plannen is wel duur. Ze hebben nog niet gepraat over waar dat geld vandaan moet komen. Staatssecretaris Vicky Meijer van Volksgezondheid erkent dat ze mogelijk fouten heeft gemaakt bij het schrijven van haar scriptie, jaren geleden. BNR Nieuwsradio haalde de scriptie van Meyer vorige week door de plagiaatcontrole en kwam erachter dat grote delen waren overgeschreven. De staatssecretaris reageerde daar net op voor de camera van RTL Nieuws. Ik heb het artikel van eh, BNR eh, ook gezien. Eh, ja, mogelijk heb ik fouten gemaakt, maar ik heb met de beste intenties mijn studie gedaan en ook mijn scriptie afgerond. En als u het goed vindt ga ik nu naar mijn kamerdebat. De Erasmus Universiteit, waar Maier studeerde... doet nu ook onderzoek naar de scriptie van de PVV-staatssecretaris. En reddingswerkers in de Amerikaanse staat Pennsylvania... zijn al bijna twee dagen op zoek naar een vrouw in een sinkhole. De vrouw van 64 verdween toen ze haar kat probeerde te vinden. Het zinkgat is ongeveer zo groot als een putdeksel... maar behoorlijk diep, omdat er een oude kolenmijn onder zit. Volgens de politie is er op 9 meter diepte een schoen gevonden. Ze zijn bang dat de vrouw niet meer leeft, maar zoeken wel door. I know it's been a long time well past a day now, um, probably heading into a day and a half. So it, it, it, might seem bleak, but you know, in my heart of hearts, we're pushing forward to try and you know find her, but, but that, that mine is becoming very unsafe. Ja, de oude kolenmijn wordt voor reddingswerkers ook onveilig, zegt hij. Het weer, het klaart vanavond wat op. Het koelt af naar 0 tot 4 graden. Morgen een dag met veel regen en vooral langs de kust ook een stormachtige wind.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 In Nederland zat Benno L. eerder ook jarenlang vast voor kindermisbruik. De coalitiepartijen zijn bereid de langstudeerboete te schrappen. Dat staat in een voorstel waarmee het kabinet de oppositie tegemoet wil komen. De coalitie wil 2 miljard euro bezuinigen op onderwijs... maar dat gaat de oppositie te ver. Een van de leiders van de Georgische oppositie is bewusteloos afgevoerd door de politie in Tbilisi. Volgens zijn partij werd hij tijdens een inval door agenten in elkaar geslagen. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht raakt het weer bewolkt.